Vijf uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het is niet duidelijk of het kabinet een meerderheid haalt in de Eerste Kamer. Na de provinciale statenverkiezingen van gisteren is nu ruim 98 van de stemmen geteld. En volgens voorlopige uitslagen lijken VVD, CDA en PVV samen te kunnen rekenen op 37 van de 75 zetels in de Senaat. Net niet genoeg voor de meerderheid. Op 23 mei kiezen de statenleden de Eerste Kamer. En hoe dat precies verloopt is moeilijk te voorspellen. Volgens de voorlopige uitslag gaat de VVD van 14 naar 16 zetels... het CDA van 21 naar 11 en de PVV, die voor het eerst meedeed, zou 10 zetels halen. De opkomst was bijna 56 procent, zo'n 10 procent hoger dan vier jaar geleden... en het hoogste percentage bij statenverkiezingen sinds 1987. Het hele noorden van die voorkust heeft geen toegang meer tot elektriciteit en water. De Nationale Energiemaatschappij zegt dat ze de toevoer om politieke redenen heeft moeten stopzetten. Gewapende mannen zouden het gebouw van de Energiemaatschappij zijn binnengestormd... en hebben geëist dat de toevoer zou worden gestopt. In het overwegend islamitische noorden van Ivoorkust wonen veel aanhangers van Ouattara. Dat is de rivaal van president Bakbo eraan won vorig jaar november de presidentsverkiezing...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 Dan zijn het zware gitaren die je erbij hoort. Maar dat valt hier reuze mee, zou ik gaan zeggen. Het is een eh, liedje dat hoort bij een film. Eat, Pray, Love. En ik werd vorige week even op het eh, verkeerde been gezet. Want toen bleek dat eh, deze single van Eddie Vedder net uit is. Bij En toen dacht ik van, nou ja, als dat bij die film hoort... dan zal die film binnenkort wel in de bioscoop komen. Maar die... Die film is al een tijdje uit. wat wel net uit is, dat is dan niet in die bioscoop, maar in de supermarkt en in de... Eh, voorheen cd-shops, dat is de dvd van de film Eat, Pray, Love. Goedemorgen, welkom bij het laatste uur. De nacht klinkt anders. Over een uur dan krijg je de nabeschouwing. En de voorbeschouwing van wat er allemaal eh, is gebeurd... en wat er gaat gebeuren naar aanleiding van de verkiezingen... die afgelopen eh, dag hebben plaatsgevonden. En dat gebeurt allemaal in het Radio 1-journaal. Maar tot die tijd nog even aandacht voor de muziek. Muziek, uh, carnavalsmuziek, ja. <laughs> nou schrik niet, eh, ik ga geen vader Abraham draaien, ik ga ook geen Arie Ribbens draaien. Maar ik eh, laat je een aantal liederen horen, een paar songs horen... die eigenlijk geen carnavalsliederen zijn... maar op een of andere manier wel heel populair zijn in het zuiden tijdens de carnaval. Daar hoort dit in ieder geval niet bij. Maar het heet wel Let the Good Times Roll. BB King. good times roll. I don't care if you're young or old. Get together and let the good times roll. Don't sit down mumbling, talking trash. If you wanna have a ball, you gotta go out and spend some cash and let the good times roll. let the good times roll. Hey, Mr. Landlord, lock up all the doors. When the police comes around, just tell them that the journey's closed and let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get together and let the good times roll. Tell everybody Mr. King's in town. Got a dollar and a quarter. Just ran the clown. But don't let nobody play me cheap. I got 50 cents more that I'm gonna keep. So let the good times roll. Let the good times Don't let the good time grow. No matter whether it's rainy weather, birds of a feather got to stick together. So get yourself under control. Go out and get together and let the good time roll. BB King, Let the Good Times Roll van de vorige eeuw uit de jaren 90. Toen werd dat eh, van hem uitgebracht. De man leeft nog steeds en hij komt naar eh, de Benelux toe. Hij zal eh, in de Benelux een concert geven. Dat zal plaatsvinden op 9 juli ten tijde van het Gens Jazz Festival. David Byrne, die hoorde in 1989. Toen maakte hij de cd eh, Rai Momo met daarop Carnival Eyes. Als ik zei, het carnaval dat gaat dit weekend beginnen. Eh, en in sommige plaatsen in het zuiden van het land, in eh, Limburg... vanavond al met de Ouwieverbal. Wat is dat nou weer? Nou, dat zijn uh, groep eh, vrouwen die verkleed zijn onherkenbaar. En die gaan mannen in de maling nemen op een leuke manier. En zo aan het eind vanavond, als het middernacht is geweest... dan eh, gaan de dames eh, vertellen wie ze in werkelijkheid zijn. Dat is dus zo'n beetje de kern van het oude Dit is van origine geen carnavalsplaat, maar de laatste 20 jaar kan je dit wel op elk carnavalsfeest horen. Bestel maar. Roanaise. Jacques Poels. Het kunt mij vuur, je zit alleen, je zit te balen. Je zit al horen lang te kijken naar ons school. Niks te horen, niks te zien, niks te beleven. Goed verveling gaat hem aan, wat zin ik doen. En met de hand even in de tijd loopt de stroom op. Alles donker, lampen hoed verdienen dicht. En net als je bedenkt, ik ga naar nou huis naar bed toe. Misschien zachtjes in de weg en het verlossen Het weer nou echt in hoogste tijden weg te komen. Ik pak veel hielsken en nog knippen te betalen. Kunt er net nog zo'n blije beeuw Stel al aan, man, zoekt er toch nog een mij, man. Wie denkt er nou, ze vroeg al aan de huis toe komen. bestel maar, bestel maar, bestel maar. Je weet dat ik het niet kan loten. Nog even en dan. die maakte dit in 1989 al. Maar in 1991 werd het opnieuw uitgebracht in een iets andere versie. En die versie heb je zojuist dus gehoord. Rowan met Bestelmar van origine. Een liedje van Los Lobos die het in het Spaans hebben opgenomen. En dan heet het Anselma. Um, ja, zoals ik al zei, dit is uh, eigenlijk van origine helemaal geen carnavalsplaat. Eh, het origineel is dus van eh, Los Lobos. En Jacques heeft daar een Limburgse tekst op gemaakt. Maar door de vrolijkheid en de themabestelma is het dan toch <laughs> in het ehm, carnavalscircuit terechtgekomen... als een soort van alternatieve carnavalsslager. Zoiets, zo zou je het kunnen noemen. wat je nu gaat horen, dat is knutselwerk.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 Dit was Texas. Carnival Girl. things now. Yo, I remember what we used to do. Link up and dream of living with an ocean view. I'll give you the sun and the blue skies too. It's Mr. Cottonmouth, I believe in you. I am leaving oh, you. Oh, come on, let's get down tonight. Come on, let's get down tonight. Join my kind of love, love. Ooh, when you sing it now, sing it now. Join Come on, let's get down tonight. Join Vrijdag 8 juli zullen ze optreden en weer bij het Bospop Festival. En hier hoorde je ze met eh, iets wat in 2003 werd opgenomen... voor de cd Careful What You Wish For. Texas, je ze met eh, Carnival Girl. Het volgende, dat komt uit Spanje, de volgende melodie... en is beroemd geworden, vooral bekend geworden door een Ierse band... Het kan verkeren, <laughs> zou je zeggen. Een Europese melodie in ieder geval. En ook dit hoor je regelmatig tijdens de carnaval in de diverse kroegen in met name het Limburgse. De Books. is muziek. Dat sowieso Fiesta. De titel mag er zijn inderdaad de Pokes. Eh, je hoorde het gezelschap met eh, dat wat staat op de cd... If I Should Fall From Grace With Gods. Het nummer heet Fiesta.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 Dit Happy Together van de Turtles. En dat zal de reden zijn waarom het ook eh, op het eh, repertoire staat van tal van boerenblaaskapellen en hermeniekes. Happy Together van de Turtles was een hit voor eh, de jongens in 1966.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 Everything's still the same except the time. our hearts on the street, the only thing we cared about. Yeah. Alan Clark, Good Days, dat zong hij. En in deze versie zong hij dat op 6 oktober jongsleden. Want toen was hij de muzikale gast van het ochtendprogramma van Giel Belen op 3FM. De nacht klinkt anders. bottom so that the dancer just won't hide. de Family Stone. Ewart de Jong. Ja, in Libië zijn drie Nederlandse mariniers gevangen genomen door regeringsgezinde militairen. De drie waren vanaf een marinevergat in een helikopter naar de stad Sirte gevlogen om daar twee evacuees op te pikken. Na de landing werd de bemanning overvallen door de militairen en gevangen genomen. Het gebeurde allemaal zondag al, maar om veiligheidsredenen is het tot nu toe stilgehouden. De twee evacuees zijn door de Libiërs overgedragen aan de Nederlandse ambassade. Zij zijn inmiddels het land uit en over de vrijlating van de mariniers... zou druk diplomatiek overleg aan de gang zijn. Hey, was het. Met een extra nieuwsflits en dadelijk meer hierover in het Radio 1 Journaal. I've been sitting here by the phone, why didn't you call me? I've been pacing all night long. I never heard you ring. Sitting here listening, all I hear is a heart that's missing your loving. Why didn't you call me? Oh yeah. Why didn't you kiss me? My lips have been doing without. Why didn't you kiss me? That's part of what loving's about. I never had enough squeezing and holding, but you're like a tug, and baby, I'm Jones and you're loving. Why didn't you call me? Oh, yeah. En waar oh, didn't you call me? De afgelopen week heb je hier op Radio 1 Gilbert zelf een eens kunnen horen. Dat is een tijd geleden, want eh, de man was natuurlijk heel populair met zijn crisispak in de jaren 70. En dan hoor je lang niks meer van hem. Zo incidenteel dan werd er nog wel eens iets van hem uitgebracht. Maar er is zowaar weer een nieuw album van hem uit. En dat vond de muziekredactie van Radio 1 zo leuk, dat album, dat het maar meteen Radio 1 CD is geworden. Hier is een track van dat album. Well. would we be now? Like a camel without a hump, rubbish without a dump, like a ceiling without a floor, carbon footprints all over the door, like a baby without a pram, burning without a temp. Where would we be without tea? Like a river without a bend fashion without trend, like a role model without clothes. Something I think that I would oppose, like a needle without a thread, a Guinness without its head. Where would we be without tea? I have no doubt, given the facts, civilization would simply be axed. Could we go on knowing that one for the pot was a bean? like a pool table in a pond. Pucks all waiting for play to go on, like an eagle without its wings. And buddy day on with a flask. Others, of course, go to extremes. Out in Japan, for example, it's green, while in the States they would prefer it iced in a glass. Like a camel without a hump, rubbish without a dump, like an Support is all, begging for more, like a party without the host. Sunday without its roast, where would we be? Without, without. Tea, anyone? zelf een begon allemaal destijds met Nothing Rhymed. En hier dan Where Would We Be Now? Te vinden op een nieuwe cd van hem, Gilbert Vils. Zo heet dat album. Los Lobos, de band met twee gezichten. de ene keer hebben ze de Spaanstalige cultuur die ze uitdragen. En de andere keer is het een Amerikaanse rockband... Meer dan het traditionele van een met een Mexicaanse achtergrond. Brenda del Alma. Los Lobos. Que haré lejos de ti, Brenda del Alma. Sin verte y sin oírte y sin hablarte. A cada instante. de ti acordarme. yeah. in Limburg is dit eh, wereldberoemd, maar dan met een andere tekst. Dan is het eh, vertaald in het Nederlands, De Nacht is zo lang... en dan wordt het gezongen door Beppie Kraft. Maar je hoorde hier de versie van Rowan, nou, Rowanese zou ik zeggen, Los Lobos. Rowanese, die hebben we al gehad, Los Lobos. En dan heet het Prenda del Alma. Dit wordt Celia Cruz geboren op Cuba, Havana... maar op een gegeven moment toch terechtgekomen in de Verenigde Staten. Maar ze is overleden in 2003. En wat je van haar gaat horen, dat heet Vida es un carnaval. Aretha Franklin, de Queen of Soul. Dit was de Queen of Salsa, Celia Cruz, La Vida es un Carnaval. De nacht ging het anders bij de vader op Radio 1. Hmm, dit wordt Rumor. I lost my heart. I didn't know what to do. I was so caught in misunderstanding. I took it all. Cause I did van de zangeres die je kon horen... heeft net een album gemaakt onder de titel Seasons of My Soul. En daarvan hoorde je dan Am I Forgiven. Het zit erop. Je hebt de afgelopen vier uur kunnen luisteren naar De Nacht het Anders hier bij de Vader op Radio 1. En zo dadelijk, dat zal zijn uh, na zessen, dan kun je luisteren naar het Radio 1-journaal. Met daarin natuurlijk eh, alles over de verkiezingen die geweest zijn en de commentaren daarop de reacties en wat gaat er gebeuren de komende maanden hier in Nederland. Dat is allemaal te horen dadelijk in het eh, Radio 1 Journaal. Ook aandacht voor de vluchtelingen in eh, Libië. En het een en ander zal gepresenteerd worden door uh, Lara Rensen en Marcel Oosten. we zijn nog lang niet uitgepraat over de verkiezingen. De hele ochtend zal Radio 1 in het teken staan van de, uitslag van de verkiezingen van de provinciale staten. Mijn naam is Roel Koeners. Ik zou zeggen, maak er een eh, mooie donderdag van. Een mooi weekend ook. En wij spreken elkaar volgende week weer. Tussen 2 en 6 voor een nieuwe aflevering van De Nacht Klinkt Anders.